Waterpoelen vormen in de regen, stampen in de modder, laarzen aan mijn tenen. Straks zijn de blaadjes allemaal verdwenen. samen herfsttafels bouwen. Ja. Je moet er maar van houden. Bruine kleuren, rood en geel. Eikels, noten, takken, veel. Een muisje ritselt in het gras. Middels in het struikgewas. Kastanje, diertjes, heen. I'm sure it's all there.